Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger maakt zich schuldig aan grove mensenrechten schendingen in de strijd tegen terreurbeweging Boko Haram. Dat zegt Amnesty International. Het leger zou honderden Boko Haram-strijders hebben omgebracht. Er zijn videobeelden en getuigenissen van moordpartijen op de extremistische moslimstrijders. Zo is er een video waarop te zien is hoe van vijf jonge mannen de keel wordt doorgesneden. Amnesty zegt na onderzoek in de deelstaat Borno dat er veel verklaringen zijn over buitengerechtelijke executies. Het Nigeriaanse leger laat weten dat de beschuldigingen heel serieus worden genomen en dat een onderzoek wordt gestart. Volgens een woordvoerder horen barbaarsheid en straffeloosheid niet thuis in het Nigeriaanse leger. Israël en de Palestijnen zijn akkoord gegaan met een tijdelijk bestand in de Gazastrook. Het staakt het vuren moet om 7 uur vanochtend ingaan. De partijen stemden in met een voorstel daartoe van Egypte. Cairo bemiddelt in het conflict in de Gazastrook. Het bestand moet drie dagen gaan duren. Cairo wil dat er in die periode wordt gewerkt aan een permanent staakt het vuren. Een Israëlische delegatie gaat naar Egypte om te onderhandelen. Een Palestijnse groep is daar al. In de Armeense enclave Nagorno-Karabakh zijn de afgelopen week zeker 16 militairen omgekomen bij gevechten. De spanning in het Armeense gebied, dat midden in Azerbeidzjan ligt, is sterk opgelopen. De oorzaak is onduidelijk. Volgens de Armeense regering gaan de presidenten van Armenië en Azerbeidzjan allebei aan het eind van de week naar Sochi voor afzonderlijke gesprekken met de Russische president Poetin. Die wil werken aan nieuw vertrouwen om een grote confrontatie te voorkomen. Om Nagorno-Karabakh werd zo'n 20 jaar geleden zwaar gevochten gevechten en vielen 30.000 doden. Sindsdien staat het onder controle van lokale Armeense strijders en Armeense militairen. Het gebied heeft veel olie- en gasvoorraden.